Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In de VS hebben inmiddels meer dan 80 miljoen mensen gestemd voor de presidentsverkiezingen... blijkt uit een telling van de Universiteit van Florida. Nog nooit brachten zoveel Amerikanen al zo vroeg hun stem uit. Veel mensen stemmen nu al omdat ze bang zijn dat op de verkiezingsdag... komende dinsdag de coronamaatregelen in stembureaus niet goed kunnen worden nageleefd. Deskundigen verwachten dat het totale aantal stemmen ruim boven dat van vier jaar geleden uitkomt. Toen gingen 138 miljoen Amerikanen naar de stembus. In Amsterdam is een vrouw overleden die kort daarvoor zwaar gewond op de weg was gevonden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd, maar houdt rekening met een aanrijding. De vrouw van 34 werd gevonden in Amsterdam-Zuidoost. De politie zoekt getuigen. In Frankrijk is om middernacht een nieuwe lockdown ingegaan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Fransen mogen alleen nog het huis uit voor boodschappen, een bezoek aan de dokter en werk dat niet thuis kan worden gedaan. Ook een uurtje sporten in de buurt is nog mogelijk. Fransen moeten wel een formulier bij zich hebben als ze naar buiten gaan. Als ze dat niet bij zich hebben of niet goed hebben ingevuld, dan riskeren ze een boete van 135 euro. Bij het voormalige vliegveld Valkenburg in Katwijk zijn de resten gevonden van een Romeins verdedigingswerk uit de eerste eeuw na Christus. Volgens de provincie gaat het om een Romeinse spitsgracht, een verdedigingswal en meerdere houten funderingen van vermoedelijk wachttorens of een poortgebouw. De archeologen denken dat het kamp was bedoeld om militairen te verzamelen en daarna in één keer Engeland te veroveren. Op het terrein van het voormalige militaire vliegveld moet een nieuwe woonwijk komen. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Overdag overwegend bewolkt en soms wat regen of motregen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt een graad of 15.